Ik vind wel, ik trip nooit op paddeltrips. En maar staat Ik, uh, ik, uh, visie, ik hallucineer nooit op paddeltrips. gotta be reminded of my dying because tragically I carry the misery a century that's sent to me was the worst time. It was the worst time.